Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse chemieconcern 3M heeft in de VS een miljardenschikking getroffen vanwege PFAS-vervuiling. In totaal gaat het om een bedrag van zo'n 10 miljard dollar. PFAS zijn chemische stoffen die de werking van het immuunsysteem kunnen verminderen. Ook in Nederland is 3M aansprakelijk gesteld vanwege PFAS in de Westerschelde. Bij een recyclingbedrijf in Purmerend woedt al uren een grote brand. Het vuur ontstond rond 1 uur vannacht in een loods met papier. Er is niemand gewond geraakt. Het recyclingbedrijf staat op een bedrijventerrein in Purmerend... en de wind is gunstig, waardoor een nabijgelegen woonwijk geen last heeft van de rook. Het Amerikaanse leger denkt dat Oekraïne veel baat kan hebben bij de inzet van clustermunitie in de strijd tegen Rusland. Maar de levering daarvan stuit nog op politieke bezwaren clusterbommen verspreiden zich over een groot gebied... waardoor burgers gevaar lopen. Meer dan 100 landen, waaronder Nederland, hebben een verdrag ondertekend... dat het gebruik van clustermunitie verbiedt. De mini-onderzeeër Titan was waarschijnlijk vrij dicht bij het wrak van de Titanic toen hij implodeerde. De brokstukken lagen nog geen 100, 500 meter van de boeg van de Titanic. Het lijkt erop dat de Titan aan het einde van de afdaling implodeerde. CBS News meldt dat de Amerikaanse marine rond die tijd een akoestische afwijking registreerde. Voor het eerst sinds 2010 doet Bauke Mollema niet mee aan de Tour de France. De 36-jarige renner is niet opgenomen in de selectie van zijn ploeg... die tegenwoordig Lidl Trek heet. Mollema zag die beslissing wel aankomen na een matig voorseizoen.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 Bij een recyclingbedrijf in Purmerend woedt al uren een grote brand. Het vuur ontstond rond 1 uur vannacht in een loods met papier. Er is niemand gewond geraakt. De overheid moet beter luisteren naar sceptische burgers, staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het SCP deed onderzoek onder mensen die in de coronapandemie moeite hadden met het overheidsbeleid. Velen van hen voelden zich buitengesloten en daardoor nam hun wantrouwen alleen maar toe. Het weer. Het wordt een vrij zonnige dag met landinwaarts ook stapelwolken.